Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de krapte op de woningmarkt wachten jonge stellen langer met het krijgen van kinderen... blijkt uit onderzoek van het instituut NIDI. Het geboortecijfer in Nederland daalt al jaren. Uit onderzoek blijkt dat koppels die geen geschikte woning kunnen vinden... hun wooneisen niet aanpassen, liever stellen ze het krijgen van kinderen uit... of ze zien er helemaal van af. De Verenigde Arabische Emiraten proberen een groep landen bij elkaar te brengen... om de straat van Hormuz te heropenen voor de scheepvaart. Na nou, zo'n internationale maritieme troepenmacht zouden ook westerse landen moeten meedoen. Intussen waren er ook vannacht en vanmorgen over en weer beschietingen. Israël nam Iraanse raketinstallaties onder vuur en beschoot Libanon. Iran en Hezbollah bestookten Israël. Het ziekenhuis in Drachten gaat als eerste in Nederland van het gas af, meldt Omroep Friesland. Nijs Smellingen stapt vorig jaar over op twee grote, nieuw ontwikkelde warmtebatterijen. Dat systeem werkt met ijzererts dat via zonnepanelen tot 360 graden wordt verwarmd. En die warmtebatterij die zorgt ervoor dat wij energie kunnen gebruiken... die eigenlijk van ja, duurzame stroom wordt geproduceerd en nu nog niet nodig zijn. Maar die gaan bewaren tot het moment dat het eh, wel nodig is. Er is al drie jaar succesvol mee proefgedraaid. In noodgevallen kunnen nog oude stoomketels worden gebruikt. Maar in Drachten hopen ze dat dat niet nodig is. Suriname heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK voetbal. Bolivia was in de halve finale van de play-offs te sterk en won met 2-1. Vooral in de eerste helft had het beter gekund, zegt aanvoerder Charon Sherry. Als je de eerste helft uh, zoveel kansen kreeg om... Eh, om te scoren. En je, laat, en je laat daarna, ja, Uiteindelijk is het lastig om die wedstrijd te winnen. En het weer nog zonnig, vanmiddag bewolkt. Van eind van de middag regent. Het wordt 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Jonge stellen wachten met kinderen omdat ze geen huis kunnen krijgen. Of ze blijven kinderloos, blijkt uit onderzoek van instituut NIDI. De Libanese premier Salam is bang dat Israël erop uit is om het zuidelijk deel van zijn land te annexeren. Hij heeft ervoor gewaarschuwd in een telefoongesprek met VN-topman Guterres. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het vertrouwen van particuliere beleggers sterk gedaald, blijkt uit maandelijks onderzoek van ING. De olieprijzen en de rente stijgen, de koersen dalen en ook de onzekerheid over belasting in box 3 tast het vertrouwen van beleggers aan.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 Come on, baby. Now, baby, he keeps on saying that he tells you you're the only one Everybody knows he's out there having fun behind your back, and that's a fact. And it ain't right, cause he's a fly guy acting like a gentleman. But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you. Now I'm just being straight with you, cause he takes you far up, so you should be on your guard when he thinks you don't ever do.